bedoeld is. Voor de nieuwe tarieven gebruikt Trump dan weer een andere wet. Maandag gaan ze in. En Max Verstappen is tevreden over de testweek in Bahrein. We hebben bijna alles gedaan wat we wilden, zegt hij. Hij zette vandaag de derde tijd neer en Charles Leclerc de snelste. Verstappen is benieuwd hoe de auto's het doen over twee weken. Dan is de eerste race van het nieuwe seizoen in het Australische Melbourne. Eerder was Verstappen nogal kritisch op alle nieuwe regels in de Formule 1. Dan is Veronica Weer van Weer Online. Het kan vannacht regenen en het is 5 tot 8 graden. Overdag neemt de regen af en is het soms ook droog met wat zon. Het waait wel behoorlijk en het wordt 8 tot 12 graden. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Veronica. Dit is Veronica. Oh, wat een nacht.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 De muziek alle tijden. Oh, wat een nacht. 梦。 But sometimes, sometimes those are the things that being in love's about. And if I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 safe and go out of the room just because you want to undress? We don't have to make Veronica. Veronica. Maak van Radio Veronica de nummer 1 preset in je autoradio. Hoi, hoi. mind, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself, take all the courage you have left. And waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault, but mine and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my? Tremble for yourself, my man. You know that you have seen this all before and you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Now learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault, but mine, and it was your Ik ben Daan Langkamp. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een bootje aangevallen... waarvan ze denken dat het drugs vervoerde. Het gebeurt.